Jan van der Putten met het NOS-journaal. Staatssecretaris Mant over ProRail een motie van wantrouwen van de PVV overleeft. De motie kreeg verder geen steun. Mansveld kwam in het debat over de financiële problemen bij de spoorbeheerder zwaar onder vuur te liggen. Ze moet de Kamer meer stukken geven over de problemen bij ProRail. Peilingwijzer ziet een piek in de peilingen voor de PVV. Bij Kamerverkiezingen zou die partij uitkomen op 27 tot 31 zetels. Een stijging van 5 ten opzichte van een maand geleden. De makers zien een duidelijk verband tussen het succes van de PVV en de vluchtelingencrisis. Het aantal ouderen met zware brandwonden is in acht jaar tijd met 50% gestegen. Brandwondencentra melden dat relatief veel 70- en 80-plussers gewond raken door koken, heet water en kachels. Dat komt door het veranderende overheidsbeleid waarbij ouderen en dementerenden langer thuis moeten wonen, zeggen de centra. De strijd om de Afghaanse stad Kunduz heeft tot nu toe ruim 80 Taliban-strijders het leven gekost, zegt de Afghaanse politie. Er zijn geen onafhankelijke bronnen die dat kunnen bevestigen. Wel zegt Artsen zonder Grenzen dat veel burgers zich melden met schotwonden. Kunduz werd maandag door de Taliban veroverd. Er wordt nog steeds gevochten. Minister Hennis meldt dat er een tekort is aan munitie voor F-16's. Het gaat om één specifieke bom die vaak bij missies wordt gebruikt. Die bommen zijn volgens Hennis niet uit voorraad leverbaar. Ze moeten lang van tevoren worden besteld. De missie in Irak, waarbij Nederlandse F-16's IS bombarderen, komt volgens de minister niet in gevaar. Winkeliers in Alphen aan de Rijn willen schadevergoeding van aannemersbedrijf Maurik. Na het ongeluk met de bouwkranen is hun omzet gedaald, soms werd wel 60 procent. Ze houden Maurik als hoofdaannemer verantwoordelijk. De bouwbedrijven hebben wel een noodfonds van 1,25 miljoen euro, maar de winkeliers hebben geen recht op dat geld omdat hun panden niet zijn beschadigd.